Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil het Huis van Afgevaardigden later vandaag stemt over zijn zorgwet. Gisteren werd de stemming over Trumpcare uitgesteld vanwege oneenigheid binnen de Republikeinse Partij. Trump voert nu de druk op door te zeggen dat het nu of nooit is. Als het huis nee zegt, blijft Obamacare van kracht. Het zorgstelsel van Trump moet een besparing van 150 miljard dollar opleveren. KWF Kankerbestrijding heeft aangifte gedaan tegen de vier grootste tabaksproducenten in Nederland, schrijft het AD. De gezondheidsorganisatie beschuldigt de fabrikanten van zware misleiding en valsheid in geschriften, onder meer met de Schumel-sigaret. Door gaatjes in de huls lijkt die bij metingen minder teer en nicotine te bevatten. Voor de kust van Libië zijn mogelijk 250 migranten omgekomen. Ze zaten op twee boten die zijn omgeslagen. Er zijn zeker vijf lichamen uit het water gehaald en gevreesd wordt dat er geen overlevenden zijn. Op elk van de boten zou plaats zijn geweest voor zo'n 100 mensen, maar mensensmokkelaars zetten vaak veel meer mensen op een boot. Het dodental van de aanslag in Londen van woensdag is opgelopen tot vijf, onder wie de dader. Een man van 75 is de afgelopen avond aan zijn verwondingen overleden. De andere drie slachtoffers zijn een politieagent, een Britse vrouw en een Amerikaanse man. Nog 29 gewonden liggen in het ziekenhuis, een aantal van hen is daar slecht aan toe. De Zeeuwse brandweer is vannacht nog uren bezig geweest met het blussen van de brand die gistermiddag uitbrak bij een fruitbedrijf in Capelle. Pas rond half vier vannacht werd het zijn brandmeester gegeven. Enkele loodsen zijn afgebrand. Vier mensen moesten worden behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Bij het blussen kwam veel koolmonoxide vrij. Daarom werden gisteravond bijna 50 huizen in Capelle ontruimd. Het weer, het wordt opnieuw een vrij zonnige dag. In het zuiden en westen kunnen vanmiddag wat stapelwolken ontstaan, maar het blijft droog. En het wordt 12 tot lokaal 16 graden.